Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De centrale examens gaan gewoon door. Ondanks corona moeten middelbare scholieren dit jaar toch examen doen om hun diploma te halen, zeggen bronnen in Den Haag. Het wordt wel wat soepeler dan andere jaren, al moeten details nog worden afgetikt. Zo mogen leerlingen met achterstanden waarschijnlijk een extra onvoldoende hebben op hun eindlijst. Alleen niet voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Morgen maakt minister Slop het besluit officieel bekend. En veel mensen zijn vandaag even gaan schaatsen. Ook al is het ijs soms nog flinterdun. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ook bij deze mensen. Lekker, lekker. Ik word een beetje kraken, maar het, eh, je moet gewoon doorgaan. Dan val je er niet in. <laughs> kant is lastig. De ijs op en af. Je moet echt een grote stap maken en uh, verder is goed te doen. Ja, heerlijk op zich. Een paar scheuren erin, maar dat hoort erbij, toch? Bij het natuurijs, dat kan je niet zonder. Ja, bij hen ging het goed, maar op veel plekken zakten mensen dwars door het ijs heen. Veel ijsverenigingen, gemeentes en hulpdiensten roepen mensen dan ook op om nog even te wachten tot het ijs echt dik genoeg is. En pas, ook morgen, pas Pak ook morgen echt alleen de trein als het echt nodig is, zegt de NS. De afgelopen dagen reden er door de kou een stuk minder treinen en dat zorgde voor overvolle coupés. Morgen is de NS van plan om weer meer treinen het spoor op te sturen, vooral intercities. Maar het zijn er nog steeds een stuk minder dan normaal. En Utrecht wil als eerste stad in Nederland weer drie horecatenten opengooien... als proef om te kijken hoe veilig het is, vertelt de burgemeester. Waardoor ook voor de rest van Nederland, of het nou om horeca of evenementen gaat... gewoon lessen getrokken kunnen worden als we straks weer uit die lockdown krabbelen. Het gaat om een restaurant met alleen zitplekken, een restaurant met een bar en een fastfoodtent. Welke drie het gaan worden is nog niet bekend. Deze restauranthouder ziet de test in elk geval wel zitten. Ik denk dat het goed is eh, dat we eh, op die manier stappen kunnen maken om, eh, om open te kunnen eh, onder eh, verantwoorde omstandigheden. En hoe eerder we dat kunnen testen, hoe beter. Ja, zeker is het allemaal nog niet. Het ministerie gaat nu eerst kijken of de proef mag doorgaan. En het weer nog, het blijft koud. Vandaag en morgen graad of 2 en lekker veel zon. Vannacht gaat het wel 10 tot 15 graden vriezen. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Wat opvalt is de A44 van Den Haag naar Amsterdam. De weg is dicht bij Kaagdorp na een ongeluk. Vanuit Den Haag kun je dus beter omrijden via de A12 en de A4. Verder is er oponthoud voor het verkeer op de A2 van Amsterdam naar Utrecht...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 Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Morgen wordt het officieel bekendgemaakt. Het centraal eindexamen gaat dit jaar door. Bronnen bevestigen dat bericht van de Telegraaf. Vorig jaar werd het examen geschrapt vanwege corona. De Deense en Duitse politie hebben een terreurnetwerk opgerold. 13 mensen worden verdacht van het voorbereiden van aanslagen. Onder hen zijn drie Syrische broers. Morgen rijden er weer overal intercities van NS, maar nog niet op volle sterkte. Ook de internationale treinen rijden morgen weer. En het weer vannacht helder, 10 tot 15 graden vorst.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 Déjame que intente comenzar de nuevo. Tú quieres, yo quiero. Esto no para luego, no, no, no. Que si lo hacemos una vez, pasa que de dos o tres ya dejemos el juego. No, no, no. No lo pienses mami tanto, dale y ven beetje bang bent Misschien omdat je iets te veel nadenkt Se mami tanto, dale y ven, ven, ven.